Ze werd teruggevonden met een zak over haar hoofd, zonder benen en zonder een van haar handen. Vorige week woensdag werd ze al als vermist opgegeven... samen met haar 77-jarige man. Volgens Belgische media woont het stel al 16 jaar op Tenerife... en haar man wordt nog steeds gezocht. De politie in Friesland geeft toe journalisten van Omroep Pound niet goed genoeg te hebben beschermd toen ze een reportage maakten over het Sunneklaasfeest op Ameland. De cameraploeg van de omroep werd op het eiland Klim gereden door bewoners. Open doen! Nee, niet open doen, niet open doen. Pak die deur open, nu! Hé, hey, doe even normaal, wat is er aan de hand jongens? Hé! Hey! is de politie hier dan jongen. Waar is die politie dan? Die helpt hem. Nee, die stond daar toch? Hoezo helpen ze niet? Omroep Pound diende daarna een klacht in bij de politie. De politie geeft nu toe dat ze te weinig hebben gedaan en dat ze ervan hebben geleerd. Een Britse man van 71 heeft voor de derde keer een gevangenisstraf gekregen... omdat hij duizenden eieren van zeldzame vogels uit de natuur had meegenomen. Ook moet hij een schadevergoeding betalen en zich een jaar lang psychiatrisch laten behandelen. De man werd deze keer door beelden van een wildcamera betrapt. En in zijn huis werden ongeveer 3000 eieren gevonden die bijna allemaal van beschermde vogelsoorten waren. De man heeft schuld bekend. Hij zegt dat hij het meenemen van eieren van zijn vader had geleerd en dat het een verslaving is geworden. En we worden een stuk preutser met z'n allen. In populaire films zijn steeds minder van dit soort scènes te zien. Now I want you to bend over the desk so you're looking directly at it. The subject of animal captivity has been of interest to me. Ja, seksscènes. Dit was een bekende uit The Secretary. Een Britse filmkenner deed er onderzoek naar in samenwerking met het tijdschrift The Economist. En daaruit blijkt dat er vorig jaar bijna 40% minder seks te zien is dan in het jaar 2000. Volgens het onderzoek komt de daling onder meer doordat jongeren minder seks willen zien... en meer verhaallijnen die lijken op hun eigen leven. De daling is het grootst bij actiefilms en thrillers. Het minst bij, niet geheel verrassend, romantische films. Het weer dan nog. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Morgen in de loop van de dag wat buitjes. En het wordt dan een graad of 17.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 No more forever, no more, because I've been shut my eyes. And the difference between God's words and man's will was realized. Seeing opposing parallels lies some liquid and others frozen need to never seek for man what God has shown. left to right, from left to left to right, I'm left to right, I'm left to right, I'm left to right, I'm left to right, I'm left to right, I'm left to right, I'm left to right, I'm left to right, I'm left to right, I'm left to right, I'm left to right, I'm left to right, I'm left to right, I'm left to right, I'm left to right, I'm left to right, I'm left to right, I'm left to right, left to right, left left the right, left the right, left the right, left the right, left the right, left the right.